Volgens Bulgaarse media zat hij in de stad Stara Zagora samen met twee weeskinderen in een hotelkamer... en was hij van plan een pornofilm te maken met die kinderen. Zijn laptop wordt door de Bulgaarse justitie onderzocht. Bulgaarse bronnen zeggen dat de Nederlander vaker in Bulgarije is geweest. De gemeente Kampen zit met een strop van 8,3 miljoen euro rond een woningbouwproject. Net als in andere gemeenten heeft Kampen problemen gehad met nieuwbouwprojecten na het inzakken van de woningmarkt sinds 2008. Diverse gemeenten hebben te maken met soortgelijke problemen. Zo zou Apeldoorn door problemen met woningbouwprojecten zitten met een strop van 124 miljoen euro. Al in 2012 zei de Vereniging van Nederlandse Gemeenten dat gemeenten hun verlies moeten nemen op onverkoopbare bouwgrond. De omstreden Franse komiek Dieudonné mag vanavond toch niet optreden in Nantes. De hoogste rechter haalde op het allerlaatste moment een streep door de uitspraak van de rechter in Parijs. Die vanmiddag had geoordeeld dat de show wel kon doorgaan. De Franse regering had gevraagd om een verbod omdat de show antisemitisch zou zijn en beledigend voor slachtoffers van de holocaust. De rechtbank in Parijs vond een verbod in strijd met de vrijheid van meningsuiting. Maar de hoogste rechter is het daar dus niet mee eens. Sesamstraat wordt vanaf 20 januari korter. Een kwartier in plaats van 25 minuten. Nou, ook staat voortaan elke aflevering Pino, Tommy of Inimini centraal. Naast de reguliere uitzending van Sesamstraat komt er ochtends ook een nieuw kinderprogramma op Nederland 3. In 10 voor zijn 10 minuten lang filmpjes van Bert en Ernie, Elmo, Cookie Monster, Grover of Graaf Tel te zien. De verandering heeft onder meer te maken met de bezuinigingen. Nou, ook zouden kinderen zich beter concentreren als het programma korter duurt. Het weer, het waait stevig uit zuidwest tot west, vooral aan zee... met windstoten tot 80 km per uur. Ook trekken er buien over. Vannacht droog met opklaringen en minima rond 3 graden.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 Ik wil iets uit de computer, maar doet niks. Oh, doet hij? Nou, doet hij nog niks hoor. Ah, kijk eens aan. Dan gaan we nog eens even opnieuw beginnen, want... ja, dat is leuk als je, als je nog alles, allerlei dingen nog moet, moet doen. Wat, wat, wat zeg jij, Marcus? Als je vliegen binnenkomt, zeg. Ja, ik was op ruim op tijd, maar... Uh, eh, ik, ik controleer alles. En dat heeft eh, natuurlijk... Wat zeg jij? Je controleert alles, maar dat niet. Nee. Eh, want ik denk, oh, ik ga er, ik ga er, oh. ik ga er eh, voetstoots vanuit dat het gewoon werkt, hè? Maar goed, laten we dan eens gewoon even met een kale begin, beginnen. Het lijkt me toch ook leuk? Oh jee. <laughs> wat, wat, doe je nou allemaal? dit is helemaal vanuit de kelder. <laughs> wat, wat, wat heb je nou net gedaan? Zit er, zit, waar, zit, waar zit de echo dan? Oh, die zit daar. <laughs> goed, we zitten een beetje melig eh, te doen. Maar goed, eh, we beginnen met, eh, met deze van uh, Johan Fransen en Jan van Piekeren. Dat is een heel leuk, leuk nummer wat ze ooit hebben gemaakt. het nummer heet De Gouden Vogel en een minuutje voor jezelf. ongetwijfeld natuurlijk een van de meest eh, gave nummers eh, vinden van 2013. Eh, Want dat jaar ligt alweer achter ons. En dit was een nummer, een Nederlandstalig nummer, geschreven door Jan van Piekeren. En bijgestaan door Johan Fransen, die zich op Facebook Johan Gietereert noemt. Misschien zit hij toevallig nog even te luisteren. Maar er schijnt een van onze vaste luisteraars een appeltaart mee te nemen naar Utrecht morgen. Dus eh, dan weet je in ieder geval waar die appeltaart eh, te halen is. Voor die mensen die dus aangesloten zijn bij uh, diegene die die appeltaart gemaakt heeft. Weet je dat ook weer? Klinkt cryptisch. Moet je maar even kijken op Facebook. Kom je er vanzelf wel achter. Ehm, welkom dus bij deze Alternative FM. op donderdag 9 januari en we hebben een gast, jawel. En dat is eh, Maarten van Praag. Hij eh, is eh, singer-songwriter. Hij heeft onlangs wat nieuw materiaal uitgebracht. En dat is de reden waarom we hem ook gevraagd hebben. of hij langs wilde komen. Maar Maarten is niet geheel onbekend voor ons. Hij heeft ooit nog in een grijs verleden als Maarten meegedaan bij de Rob Akda Award. voor ons zeer bekend terrein. Afgelopen vrijdag waren we daar ook weer te gast in het patronaat. Maar eh, we hebben, eh, tenminste ik, zei de gek, heb hem ook nog eh, even gesproken. het afgelopen jaar bij het onwijs mooi gezongen verhaal van Sandy Deen. En nu zit hij nog eventjes zich helemaal een beetje warm te draaien. Terwijl Marcus dat ook aan het doen is. Ik neem aan dat het nu zo langzamerhand klaar is. Of, ja. Goed, eh, ik eh, ga eens even eh, naar de andere kant van het verhaal. naar de andere kant, dan ga ik eens even aan Maarten vragen. Hallo Maarten. Hi. Hallo. Ehm, jij bent er klaar voor? Ik ben er klaar voor, ja. Jij bent er klaar voor? Ja. Ik weet niet of onze Marcus dat ook is. Nu wel. Nu wel? Dan gaan we jou ben je er klaar voor? Om ehm, Ja, zeker, absoluut. Eh, we beginnen even koud met een nummer en daarna gaan we even met je praten. Is dat een goed idee? Uitstekend idee. Eh, welk nummer ga jij eh, spelen voor ons? dit is Dear Jessica. Dear Jessica? Dear Jessica. Alright. Voor Jessica, maar dat laat ze raden. many times do I have to tell myself that I can truly reach your mind? How much twisted rhyme, how many letters and sand does it take until I push myself to concede? Jessica, I love you. Oh, and I tell you now that this song is about you. I guess you'll never know. They old sticks and stones they may break my bones, but your eyes, they always break my heart. Am I too sensitive, too thin skinned to take it all in? But still, I might as well just try. mistake, I love you. Ooh, and I tell you now that this song is about you. I guess you'll never know. Jessica. Fools can't be kings, and kings can be fools. So I'm gonna rush right in. Out of the shadow of doubt, into the sun, where you may find that I'm the only Jessica, I love you. Ooh, and I tell you now that this song is about you. Ooh, dear Jessica. guess you'll never know. is eraf. Eh, Maarten, ik eh, zou graag aan je willen vragen of je even die kant op eh, willen lopen. En dan geef je die rugzak even van mij, maar even een, een kleine duw. zodat hij op de stoel terechtkomt. En dan gaan we even aan de tafel even met je verder praten. Want dan hebben we een iets wat gezelligere microfoon erbij. Ja, die, die is goed. Dat is goed. Dat is goed. als het goed is, heb ik je nu aan de microfoon. Dat zou goed kunnen. Ja, <laughs> helemaal gelukt. Eh, Maarten, eh, welkom in, eh, in Zandvoort. Dankjewel. Dank je. Uh, het is, nou ja, ik zei al in de introductie... we hebben elkaar vorig jaar gesproken in Almere. Ja. En daarvoor natuurlijk nog in het patronaat. Toen je nog een deelnemer was aan de grote... Niet de grote prijs, de Rob Akda Ja. Heb je eigenlijk überhaupt eigenlijk nog meegedaan aan de grote prijs van Nederland? Nee, eigenlijk niet. Nee, nee, nee, nee, nee. nee, nee. Ik weet ook niet of ik dat ga doen. Dat weet je niet. Nee, ja, misschien ook. Er zijn heel veel mensen die zeggen... Ja, dat moet je doen, joh. Dan kom je nog ver ook. Maar <laughs> ja, ik, <laughs> nee, ik weet het niet. Ja. Nee, eh, hoewel. Het, het, zou je niet misstaan. Want eh, er zijn nog mensen die jou kennen. En dan moet ik het even goed eh, vertellen, hoor. The Road Ahead. Ja. Dat was ook iets van jou. Ja, ja dat is alweer... Um, dit jaar alweer 15 jaar eh, geleden. Het is een hele lange tijd eh, eh, terug, hè? Heel ver terug, ja. ja ga ik even, ga ik even fijn op Google zoeken, want dat is... was dat ook alweer? Dat was een, een, een, dat, dat was een reclamespot, kan ik me nog herinneren. Ja, Van een Japans automerk. Ja, dat is helemaal correct. Ja. en dat was... ja, het was een heel bijzonder nummer. moet ik, ja, eens. Uh, even kijken of ik hem nog heel snel... City to City. City, heel goed, ja. City to City. Ja. Eh, even voor de mensen van, hoe klonk dat ook alweer? Nou, eh, dat eh, klonk ongeveer als volgt. Terug in de tijd. Terug in de tijd. Wat heb jij nou precies met deze song gedaan? Heb je hem geschreven of heb je er ook eh, op gezongen? Nee, ik heb erop gespeeld en gezongen. Ja? En eh, het was een bandje. Ik was een, eh, eigenlijk waren we een duo. Ja. En we waren, het is een heel raar verhaal eigenlijk, want we waren met hele andere dingen bezig. Mm -hmm. We waren, Sander van Bremen, dat was mijn partner zeg maar in die band. En die deed een opleiding als engineer, technicus. Dus we waren vaak ook in de studio, omdat dat, dat moest hij toch doen, ja. aan het pielen. En op een dag waren we dat ook aan het doen is de studio van Henk Temming van het Goede Doel vroeger. Producer ook. Ja. En eh, dat is een, dat is een, zat een pand boven zat een studio. En beneden een klein studiootje waar reclamemuziek gemaakt werd. Ja. En die jongens hadden een opdracht van een Japans reclamemerk. Hadden dat liedje geschreven en hadden een, eh, een stem eh, die dat liedje inzong. Maar dat werd afgekeurd door het merk. Ja. Dus die jongens dachten, hé, hey, daarboven zitten Maarten en Sandro. We lopen even naar boven. <laughs> Dus het is echt zo <laughs> gegaan. En oh, nou, dan lopen we wel even naar beneden, zingen het wel even in. En we hebben nou 30 seconden even ingezongen en eh, weer verder met ons eigen ding. Ja. Totdat een eh, maand later Mitsubishi... Oh, sorry. Zeg ik ja, maakt niet uit. Het Japanse merk. Mitsubishi, ja, Toyota, Honda, ja, Ga nog maar even door. oh nee. Maar goed, eh, eh, het, was het eerste merk. Eh, die, die werden gek gebeld van wie zijn dat? waar kunnen we dat kopen? Maar wij hadden het helemaal... We hadden 30 seconden. Er was niet meer. Dus we zijn als een idiote studio ingedoken. Hebben de rest van het liedje opgenomen. Mhm. En uitgebracht. En tot onze stomme verbazing werd dat een een grote hit. Ja, het werd ook inderdaad een hele grote hit. Kan ik me nog eh, herinneren. 1999, 2000. Die kant uit was het. Helemaal goed. Ja. Eh, nou, we hebben hem even op de achtergrond eh, mee laten lopen. Want dan weten de mensen weer precies van... Oh ja, dat was dit, dit nummer weer. dan is het minstens nou, tien jaar later. En dan ineens komt Maarten binnen bij het patronaat. Ja. Hoe is dat dan eh, ineens? Eh, was, was je toen... Eh, <clears throat> het city-to-city verhaal was in één keer gewoon over, neem ik aan. En want, want dat heb je me toen verteld. In, Even in dat, in dat korte interview wat we hadden. in de, een van de gangen van het patronaat. toen zei jij van, dit is meer wat ik eigenlijk wil. Ja, dat klopt wel. Ja. En het grappige is dat dat is een heel proces geweest. city-to-city ging uit elkaar in mei 2002, even uit mijn mhm, hoofd. Mhm. Toen heb ik een aantal jaar eh, helemaal... Ja, ik heb wel muziek gemaakt, maar eigenlijk gewoon voor de lol in coverbandjes met vriendjes eh, het land door. Vrij anoniem. Mhm. Ehm, en het begon toch wel weer een beetje te kriebelen. In 2007 of 8. En toen begon ik een beetje weer met eh, te schrijven. En toen kwam ik twee Engelse muzikanten tegen die in Nederland wonen al heel lang. En die zeiden, ja, we hebben liedjes liggen. En wil jij die uitvoeren voor ons? Dus ik zeg, nou ja, ik wil ze wel een keer inzingen ging de demootjes inzingen. En eigenlijk een beetje vergelijkbaar met het vorige verhaal. Want het begon toch wat te kriebelen. Leuk. En dat album eh, opgenomen, uitgebracht in 2010. Mhm. En ehm, dat was meer wat ik, wat ik wilde inderdaad. Alleen eh, daarvan voelde ik toch ook wel... Eh, ik ben meer uitvoerend artiest dan singer-songwriter in dit verhaal. Dus toen dat album uit was en ik weer verder ging met liedjes schrijven... en de band die jij ook gezien hebt in het patronaat bij elkaar kreeg... toen heb ik gedacht, nu ga ik iets maken waar ik echt 110% achter... Je zei het toen al. Je zei het toen al, kan ik me nog herinneren. Je zei toen al van, het is leuk dat ik eh, dit met de band heb gedaan. En toen zei jij eigenlijk al van, ik zou nou graag toch wel iets willen doen... waar ik ja, dat verhaal wat je nu zegt, dat klinkt me zo bekend in de oren. <laughs> en eh, ja, ik heb wat dat betreft, eh, omdat we dus die eh, Rob Akda woord, is dit verhaal blijven hangen. En ja. ja. dan kom ik je dus afgelopen jaar kom ik je dan nog een keer tegen in Almere was dat. ja. Waar uh, Gerard Heusingveld onder andere ook op dat moment optrad. En Emiel Landman, die, die hier ook geweest is vorige zomer. Ja, ja dan, dan ineens ben je echt met plannen bezig om echt een album uit te gaan brengen. Ja, ja dat, eh, ik weet niet meer in welke maand het was. Ik meen april. Ja, mei. Daar speelde. april, mei was het geloof Ja, zoiets. Hè? Ja. ja. klopt. Ja. Je hebt helemaal gelijk. Maar en, en toen had ik al contact met de producer waar ik uiteindelijk mee zou gaan werken. We waren al bezig met eh, ja, wat je dan een beetje E&R noemt. Hè? Wat, wat, ik wilde een EP uitbrengen in eerste instantie. Die ligt nu ook hier bij mij op tafel. hè? Dat, is, dat, dat, is die EP. Die, is, er, die is er inmiddels. En ehm, die EP die kwam er dus, eh, lang verhaal kort. Er staan zes liedjes op. Ja. En ehm, dat was echt... Eh, zeg maar, toen het, mijn eerste album, mijn solo debuutalbum in 2010 uitkwam... toen dacht ik, oké, nu ga ik op zoek naar wat is echt Maarten. Ja. En in die periode heb ik heel erg veel geschreven. Ontzettend veel liedjes. Mm -hmm. Soms ook letterlijk live uitgeprobeerd en gedacht eh, op het podium... dit werkt niet. Ik maak in plaats van een E mineur een A, weet je wel. Echt, echt, echt improviseren terwijl ik aan het spelen was. Mm -hmm. En dat traject doorgetrokken naar de studio en uiteindelijk die, die zes liedjes opgenomen. En het was af en ik dacht, oké, nou dit is nou al een hele flinke stap in de goede richting. Ja. En hij was uit en ik kreeg meteen van het label eh, door van, nou je mag ook een album opnemen. Dus daar, zijn we, daar ga ik over twee weken aan beginnen. Dat lijkt, me, dat lijkt me een heel mooi... Eh, dan hebben wij dus nu in feite een eh, kleine aftrap eh, gegeven voor dat album. Ja, dat, lijkt me, dat lijkt me ook heel leuk als we nog straks een klein inkijkje gaan krijgen... van wat jij misschien <laughs> op dat album gaat, uh, gaat doen. Je hoeft daar niks... ja, het zou leuk zijn als je er één nummertje van pakt. Weet je, bedoel, moet ik ja. Ik, ik misschien nog niet zo heel erg in mijn systeem, maar ik ga wel even een poging wagen. <laughs> Eh, dat is goed. Eh, dat doen we in de tweede uur. Dan, eh, dan is er mijn goede vriend Marcus van Dam denk ik ook wel <laughs> zover om dat <laughs> weer goed... het is altijd even, altijd even wennen van het eerste nummer. Dear Jessica had je net gespeeld. we gaan eerst even twee nummers draaien. Dan komen we, gaan we straks nog weer even verder praten. En dan aansluitend gaan we dan ook meteen eh, nog een eh, tweede nummer van jou eh, horen. dat dat zo dadelijk. Eerst even gewoon twee muzikale dingetjes er even in zetten. Aanstaande zondag in De Waag speelt uh, Fabiana Dammers uh, andermaal. En dat zal ze ongetwijfeld doen met haar vriend Jelle Visser, die eh, daar eh, af en toe ook eh, te horen is en meespeelt bij de nummers die Fabiana al gedaan heeft tijdens de popronde die het afgelopen najaar is gehouden.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 En anders moet ik het eventjes... nou, ik kan het wel even nakijken. Gewoon even zoeken op de, de evenementenkalender van Facebook. Eh, maar, maar ik weet dat er in ieder geval een aantal uh, huiskamerconcerten uh, aan, eraan zitten te komen. En een ervan is op 17 januari, dat weet ik dan weer wel. En die vindt volgens mij plaats in Rotterdam. En dan zal je altijd zien, als je dan de pagina wil hebben op Facebook... Dat je hem niet kan die, vinden. Nee, zegt hij, <laughs> doe het zelf maar. Eh, dit, dit keer is het dus niet eh, de, de, de Internet Explorer van, eh, van Bill Gates die het uh, af laat wijten, maar is het Erik Schmid's Google die het, die het <laughs> <laughs> die in het eten gooit. maar goed, we gaan wel eventjes, even verder met jou, Maarten. Want het, het, dit wat ik, wat ik hier heb liggen, dat is Shells and Stones. Ja. Dat is de EP die gemaakt hebt. Dat is de EP, ja. ja. En nu is, nu is het zo, ja, muziek heeft dat altijd je leven eh, ja. gepakt eigenlijk? Ja, ja, ja, ja. ik ben echt eh, opgegroeid in een behoorlijk... Eh, nou, ik wil niet zeggen muzikale familie. Alhoewel mijn vader ook behoorlijk verdienstelijk piano speelt. En, en DJ was. Dus er kwamen ook altijd muzikanten DJ ook? Ja. ja. Is het familie van de bekende van Pragen? Zoals Giel van Praag. En moet ik het daarin zoeken? Dat is, dat is mijn vader. Dat is je vader, kijk. Ja. <laughs> dat, ja, de appel valt niet, niet ver, van de boom. Nee. Nou, alhoewel, ja, zijn en radio... Ja, radio is erg leuk trouwens. Dat, is, dat had ik ook wel heel erg leuk gevonden. Maar mijn passie was toch echt wel zelf muziek maken. En um, dat is heel grappig, want mijn zus... Ik heb ook een zus en die eh, is compleet muzikaal. Die heeft vijf cd's in de kast staan. Mhm. En eh, dat that's it. Ja. En ik heb... Uh, alles wat zij niet heeft in, qua muziek maken en muziekliefhebberij... dat heb ik allemaal geërfd van, <laughs> de familie. Ja, Ik, kan me iets voorstellen. Uh, een, een, een, oom van je die heeft hier zelfs nog als gemeenteraadslid eh, hier gezeten. Ja, ja, ja, Kort, heel kort zelfs. Uh, is nu, ja goed, ga ik allemaal niet verder uit. <laughs> het gaat om jou. maar is het dan zo, als ik, het, als ik dan op een gegeven moment kijk... Hè, want het lijkt me een warm nest waar je uitkomt... Ja. Eh, jouw vader eh, was vroeger natuurlijk presentator van het welbekende eh, programma Nederland Muziekland. Ja. Kan ik me nog herinneren. Ja. En is dat dan, dan altijd zo geweest dat hij op een gegeven moment met dingen wel eens thuis kwam... waar jij dan op een gegeven moment dacht van... hé, hey, dat is wel leuk en misschien kan ik daar wat mee? Zeker, ja. ja, ja. Ik, ik, ik, kan me goed herinneren, ik was wel klein nog hoor... maar dat hij had het programma op woensdagmiddag. Toen was de programmering nog heel anders op de landelijke radio. En ja hij was dan op dinsdag, kreeg hij, eh, was hij bij de plug, eh, op maandag was de plugger geweest. En dan kwam hij thuis met... Zat je dan al stiekem te gras daar? Ja, ik zat dus al in de <laughs> singeltjes te kijken en ik zat op de grond te luisteren. En hij draaide eigenlijk alleen in zijn programma product van Nederlandse bodem. Hij kreeg alles, dus hij draaide ook wel eh, albums en mhm. singeltjes van, van bekende internationale artiesten. En als hij daar niks mee kon, dan nam ik ze stiekem mee naar boven. Ja. En was het dan zo van ik had toch hier ja. singles neer. Ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> ik zie dat ja, voor is, me, dat beeld Ja, dat is heel vaak gebeurd. Van, eh, dat album van de eh, eh, Beatles. <laughs> heb jij dat boven liggen? <laughs> ja. Ik zie dat helemaal voor me. Hoe, dat, hoe dat dan bij jullie thuis eraan toe gegaan is. Dat, maar vanaf dat moment is, heeft het muziekvirus jou al gepakt. Eigenlijk. Ja, ja, ja, ja. absoluut. heb je ook nog wel support in de zin gehad van... Nou jongen, ga je gang en kijk maar wat je, wat je, hoe ver je ermee kan komen? Ja, ja, hij heeft me wel altijd daar eh, geadviseerd en gestimuleerd ook. Eh, sterker nog, toen eh, City to City uit elkaar ging... had ik eigenlijk helemaal geen zin meer om muziek te maken. Mm -hmm. En mhm. dat ik wil mhm. even een normaal leven. Geen druk, geen stress, niet altijd maar moeten. En muziek maken alleen als het leuk is en als ik er zin in had. Ja. En hij bleef maar aan mijn kop zeuren. Jongen, je hebt zoveel talent, ga er nou wat mee doen. Je zit een beetje, een beetje muziek van anderen te spelen... terwijl je zelf ook nog wel wat in je mars hebt. Dat is mooi, hè? ja zeker. Ja. Eh, dat, dat die onvoorwaardelijke steun... ik denk dat, dat dat toch wel heel veel geholpen heeft... met waar je nu eigenlijk staat. Denk ja, ik, zeker. Want, ja. Eh, ik bedoel, ik heb eh, sommige stukken van dat andere album... Hè, wat, wat ik hier ergens in die rode rugzak van mij heb liggen... <laughs> ja. <laughs> heb ik af zitten luisteren. En ik denk, ja, er zit wel degelijk wel wat achter. Ja. hoe, hoe verloopt dat bij jouw schrijfproces? Is dat, moet je iets meegemaakt hebben? Of, ja, kan. Ja, dat is heel verschillend eigenlijk. Ja? Ehm, er zijn liedjes, ook op deze EP, daar heb ik heel lang op gekoud. En uh, dan was inderdaad iets wat ik meemaakte of dat ik las of wat ik gezien heb. En dan, dan wordt het een soort proces. Maar er zijn ook songs zoals de titeltracks, Shells and Stones. Het is heel snel gegaan. Mhm. Dat was een, een riff die ik had. Dat nam ik mee naar de studio. En dat heb ik met de band uitgewerkt, ter plekke eigenlijk. En toen dachten we, hé, hey, dit is helemaal te gek. En dat is eigenlijk de single. Dus het kan heel gek, lopen. Maar meestal textueel zijn het wel ik wil niet zeggen dat het autobiografisch is. Dat gaat wel wat ver. Maar er zit wel in elke song, ook die liedjes van het eerste album... die niet van mij zijn eigenlijk... Nee. al wel iets van mezelf in, ja. Die heb ik ook echt uitgekozen van... hé, hey, daar kan ik wat mee met dat liedje. Ja is goed dat je dat, je dat even vertelt. Hè? Eh, weten we ook <laughs> even eh, dat, dat het toch eh, de familie is van de bekende van Praag. die, mhm. ik bedoel, ja, dat, er zitten muzikale genen tenslotte bij jou in, in de familie. Ja. dat kan, kan niet anders ontkennen. Ehm, maar ik zou je toch weer graag willen uitnodigen om weer fijn een stukje te gaan spelen. het mogen, wat mij betreft, en ik denk, ik kijk ook even Marcus aan. wat, wat mij betreft Marcus, kan het eh, zijn dat we twee nummers achter elkaar eh, kunnen doen, eh, denk je? Ja, hè? Dat, ja, ja vind ik dus- wel goed. Dus, dus dat is een goed plan, volgens Marcus. Maarten, we willen graag aan je vragen of je twee nummers wil spelen. Geen probleem. Dat is geen probleem. welke, wat is het eerste nummer en wat is het tweede nummer? Het eerste nummer heet Rise, You Crazy Lovers. Ja, Rise, You Crazy Lovers. Yes, en het tweede heet Enfilating Fire. Alright. Maarten van Praag, andermaal. Hey man, have you ever followed the river through town? Have you jumped in its water, or are you afraid you'll drown? Have you followed the silent lights that led up the hill? for all the mistakes you made, haunting you still, haunting you still. I know that they will. Run! to the thunder. Do you still carry on when your plan's been torn asunder? Hey man, have you ever been someplace you shouldn't be? Have you tasted the fruit or planted a tree? Are you already dead? last night about a man. He held a photograph and a barrel to his head. He said, It's alright. As he looked at the picture, and he threw away the gun. Finish what you've begun. unflating fire. between an enfilading fire I wrote a million love songs and I hung them on a wire. Caught up in between Ja, <laughs> dat ben ik ook. Eh, we gaan weer even, even zo dadelijk eh, verder eh, met, met Maarten van Praag even praten over het werk wat hij, wat hij gemaakt heeft. kijk jou ook even aan, Marcus weer een beetje naar je zin. Eh, ja, altijd hè. Als de mensen hier live staan te spelen, daar doe ik het voor. Eh, ja, daar doe, je doe jij het inderdaad voor. Oké, we gaan uh, eventjes iets, iets draaien wat afgelopen zondag in Café Studio heeft gestaan. Dat is Linda Kreuzer geweest met band. En nu klinkt het volgens... Nou, ik weet het niet of dit ook met de band is opgenomen. Het nummer heet Heartbeat Wasted. like thoughts in her head. Closing her eyes, she swore out. Counting black sheep, counting her enemies, counting the oh so many twisted men, and she's alone. dat was een eh, Heartbeat Wasted eh, van eh, Linda Kreuzers. Was afgelopen zondag te gast bij Café Studio in Haarlem. Waar ze dus met een hele set speelden met de bandleden Serge, Paul, Jan en Rogier. Dat waren de vier mensen van de band die meededen dus. En ik moet je zeggen, het klonk even wat ja, robuuster eigenlijk eh, dan eh, op het moment dat ze hier eh, <laughs> met alleen een simpele gitaar. Maar ik denk, Maarten, als ik, als ik dat zo zeg, met een band klinkt het ook totaal anders dan hoe jij nu zit te spelen. Ja, ja. ja bij de EP-release waren mensen die mij zoveel live hebben gezien. Echt wel even... Want ik, een, vriend, een goede vriend van mij zelfs, echt een hele goede vriend... die heeft mij echt alleen maar akoestisch gezien. Nooit met de band. Nee. En die ging naar de EP-release en die dacht, nou, ik ga even een avondje relaxte muziek eh, luisteren op een barkruk. Maar die, die zei, nou, ik ging staan op een gegeven moment, want je blaast wel aardig met je band. nou <laughs> ja, dat, is, dat vind ik juist leuk. Eh, eh, je hoeft het live, vind ik, niet zoals op de platen doen. Dus dat vind ik. Ik vind het zelf ook interessant als, een, als ik naar een band ga kijken... wiens werk ik ken van cd of mhm. Spotify, of waar je het ook luistert en het is allemaal net even anders. En dat we meer een randje. Dat, dat, zoek ik ook met mijn band. En mijn bandleden vinden dat ook leuk. Dus dat is, dat is mooi. Ja. ja. Eh, om, om, om, om, dat, eh, om mee te spelen en om er een hele mooie eh, volle sound van, van te maken. Ja, Heb je daar ook soms ook ideeën over? Op het moment dat jij in, ja, waar dan ook in een ruimte bezig bent met een, met een bepaald liedje. Dat je dan, dan al weet van hoe je het eigenlijk Ja. Ja. als band ja. Eh, wil hebben? Ja, min of meer wel. Maar het is ook wel vaak zo dat in de studio toch niet blijkt te werken. Of dat een producer gewoon eh, een idee heeft. Of, of een van de bandleden. Of ben jij ook volgzaam als een producer dat ook zegt? Nee, ik ga wel vaak de strijd lekker eigenwijs? Ja, eh, ja, ja, dat hoort wel te zijn. Hè? Ja, <laughs> ja, ja. maar dat is ook mooi. Want heel vaak... en, ik werk heel fijn met Tony Cornelis. Die ook de EP heeft geproduceerd. Erg mhm. Erg goede producer. En ehm, is zelfs een vriendschap ontstaan. Nou, dat gebeurt ook niet altijd als je, als je met een producer werkt. Mhm. We zijn dus zelfs wel eh, goede maatjes nu. En het is fijn dat ik met hem gewoon kan zeggen... oké, ja, dat is een leuk idee, maar dat, dat, dat voel ik niet zo. Dus dat, eh, dat moeten we niet doen. Hij spart dus ook. Jullie sparren met elkaar eigenlijk. Ja. Luistert hij eh, als producer zijn er ook bijvoorbeeld naar muziek waarvan hij denkt... Hey, dat is misschien wel voor Maarten een interessante... Eh, van luister eens daarna. Eh, wat, ja? ik ben zelf vrij snel met nieuwe dingen ontdekken... maar hij is echt nog veel sneller aan de Ja? Maar hij, hij, heeft een, hij heeft me dat ook wel eens uitgelegd. Het is voor hem, het is ook zijn werk. Dus hij begint s ochtends, hij heeft gewoon een, echt een vast métier. Uh, hij staat op, hij ontbijt, hij gaat naar zijn studio... en gaat eerst een uur muziek luisteren, nieuwe dingen. En, en daar filtert hij uit, oké, dit kan wat voor Maarten zijn. Dat... Hij kwam bijvoorbeeld met de nieuwe single van Blauwtsoen. Eh, die was nog geen dag uit. En ik dacht, wist dat er een nieuwe single van Blauwtsoen zou komen. <laughs> Maar hij had hem al. Hij had hem al, ja. ja. En meteen een, een, een WhatsApp van, "Die moet je nu even naar luisteren. <laughs> dus dat vind ik wel leuk. Ik, eh, ik, vind het wel leuk dat hij, dat, eh, ja, dat hij daarmee bezig is. En hij, hij is heel analytisch. Dat moet het dus ook wel zijn. Maar hij uh-huh. hoort dingen en zegt, nou dat hebben ze zo gedaan. Dat is wat voor jou ook. En dat is leuk. Dat is ook heel leerzaam moet ik zeggen. Leerzaam in de zin van dat je dus weer iets... waardoor jij misschien weer op een idee zou kunnen komen. Ja, ja, ja. En ik moet zeggen dat eh, nou, de EP is nu af. En het album wordt in de verlengde van de EP, sterker nog, een, een EP, de liedjes eh, op de EP komen ook op het album. Mhm. Maar ehm, ik merk wel alweer dat we al met z'n tweeën in dat hele proces alweer verder zijn. Dus eh, ehm, ik ga wel eens met een half idee naar hem toe. En hij woont helemaal in Zeeland, dus het is best even een stukje rijden. Dat is, is, is op zich wel leuk. Het is een, mooie provincie. Ik ben, ik één keer eh, geweest voor een interview eh, in een een of andere mosselzaadfabriek. <laughs> Eh, Johnny Dumbell heette, of Jimmy Dumbell heette die band. En nou, die jongens die, die, die hadden, daar een, hadden daar een oefenruimte. Maar het was wel gaaf. meer zag je dan. Ja, nou, geweldig. Ja. Bruinissen. ja, daar, daar, rij ik allemaal langs. Ja, Bruinissen niet, maar Gevelingen wel. En eh, ja, als ik, ik ben twee uur heen, twee uur terug. Maar het is nooit dat ik naar hem toe ga en ik naar huis rijd... en denk, nou, dat was een dag eh, weggegooid. En dan kan ik weer twee uur in de auto terug balen. Dat is nog niet één keer gebeurd. Nog het even af. <laughs> nu afgeklopt. Eh, we gaan straks in de tweede uur nog ongetwijfeld even verder met je praten... over datgene wat je doet en wat je bezighoudt. tot aan het nieuws van 9 uur. Mind of Max, oftewel Max Wiener. En het nummer dat heet Seasons. my breath is a foggy mist. Pinks and purples, reds and grays paint the sky like an angel's face. Fallen leaves on the rough city streets. How I love her grace, and I know. Winter is coming. we swam in the summer too cold. She freezes over sometimes, then she's harder than stone. But when she warms up to me, she starts to fold. And I love her. the seasons I have known.